weken geleden viel de kaartverkoop zo tegen dat kopers het tweede kaartje. Het weer, eerst zonnig, later ook stapelwolken en kans op een bui. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen bewolkt, buien en veel wind. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Met nu Country Tracks. gets up before the dawn Packs a lunch and a thermos full of coffee It's another day in the dusty haze Those burning rays are wearing down his body And diesel's worth Ik weet niet of Dick en Rich het ook ooit op een cd gezet hebben, maar zij hebben het in ieder geval wel geschreven.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 Get down on my knees and pray. I see your face No matter what I do I want I can't stop loving sommige platen kun je gewoon niet eh, stil blijven zitten. Hè? van begin af aan, de eerste toon die klinkt en je zit eigenlijk al een beetje mee te zwingen achter je microfoon, in mijn geval dus. En dat heb ik ook met dit nummer van uh, Bad As I Want To van eh, Matt Jenkins, door hem zelf geschreven. En dit, dit is dan weer Julie Roberts. En zij heeft het over haar buurvrouw, oftewel Girl Next Door. Small town homecoming queen, she's the star in this scene, there's no deny she's lovely Perfect skin, perfect hair, perfumed hearts everywhere Tell myself that inside she's ugly baby Everything that you want Ever too harsh or too demanding Maybe I'll admit it I'm a little bitter Everybody loves her But I just wanna hit her She's the prom queen I'm in the marching band She's the cheerleader I'm sitting in the stands She gets the top bunk I'm sleeping on the floor She's Miss America dat wel, eh, Judy Roberts. Waarom zou je eigenlijk jaloers zijn op je buurvrouw? A Girl Next Door, geschreven door eh, Marty Dodson. Ik wou eigenlijk zeggen Marty Drayburn, Dat is ook zo'n man die prachtige liedjes kan schrijven. Maar eh, dit is dus Marty Dodson. Nog een dame. Gretchen Wilson. En zij zegt... I ain't never had a problem with California. het helemaal zelf geschreven hoor, deze Gretchen Wilson. En ze liet het eh, produceren door eh, John Rich, daar is hij weer, van eh, Big and Rich en Mark Wright. Tracy Bird. Hij liet het produceren door Key Brothers. Cheapest motel in town. glasses were all plastic. Little bars and no name So. No cable on the TV The ice machine was broke But I guess that's what you get For 19 bucks and some change But the cheapest motel in town Cost him everything You the Bible for a coaster And it never crossed their mind Maybe they should have opened it Instead of that high dollar wine It was just their little secret A hideaway out West Maine, But the cheapest motel in town Cost him everything he went from home in the suburbs to an apartment in town. From being met at the door by two little kids to a stray dog he'd found. He paid the price for pleasure. Now he can't afford the pain. In the cheapest motel in town. cost him everything. They thought no one would find him, but it isn't hard to spot a brand new black Mercedes Benz in that gravel parking lot fooled his wife till one night she saw something he couldn't explain. And the cheapest motel in town cost him everything. He went from home in the suburbs to an apartment in town. From being met at the door by two to a stray dog he found. He paid the price for pleasure. Now he can't afford the pain. Yeah, the cheapest motel in town cost him everything. It cost him everything him everything tegen u zeg Chris Christofferson, dan weet u dat ik het heb over een eh, man die eh, al jaren niet meer bezig is in de muziek. Hij eh, heeft zich meer toegelegd op ja, de politiek, mag je gerust zeggen. Hè? En toch zijn er nog nummers die door hem geschreven zijn, die nog steeds opnieuw uitgebracht worden hoor. Onder andere door niemand minder dan Rodney Crowell. I heard the front door softly soft touch of her lips, Lord Just leaving zei daar al tegen u van, eh, ik krijg weer regelmatig eh, berichtjes binnen via mijn mailbox van, je kunt weer een cd downloaden bij een platenmaatschappij. En dan denk ik bij mezelf van, ik ben benieuwd wat ik nu weer mag downloaden. En ik heb er weer eentje gedownload van Christy Bowerly. En deze dame, de cd althans van deze dame, die is nog warm van het branden. Little girl, laying in bed, daddy stumbles his minstrels of the night stained on his breath. He serves a lullaby to put her to sleep. It's side of him she rarely sees, and he whispers, I love you. She'll take what she can get. nummer 1 op deze cd van Christy Bowley En eh, ik heb de bio nog even heel snel doorgelezen. En er staat in dat zij op vierjarige leeftijd al begonnen was met eh, het schrijven van liedjes. En daarnaast heeft ze nog heel veel meegedaan aan eh, tv-shows. Ze heeft geacteerd in films. En ze heeft ook nog op het podium gestaan als toneelspeelster. Dus een bezige dame deze Christy Bowley. Ik wil u nog één trek van dezezelfde cd laten horen om te laten horen dat het niet alleen ballads zijn. All About You. Hop a lemon yarn in your cheeseburger world. If you're looking for some cheap fun, I'm not your girl. hoeft ook niet naar uw platenzaak te rennen, naar uw favoriete platenzaak te rennen om deze cd van die Christy Bowerly aan te schaffen. want daar zal hij beslist nog niet liggen. Je hebt soms eh, hele mooie duets, hè? maar soms heb je ook speciale duets tussen vader en dochter. Leroy Panel samen met zijn dochter Allison in Daddies and Daughters. when I saw you and still I could not believe Face to face with an angel They're staring right back at me Placed in these working man's arms By the hands of the Father Oh, Mary, full of grace Bless the love daddies and daughters Tucking you in, reading Goodnight Moon every night Then kneeling down saying our prayers side by side Down on my knees with you I swear I never stood tall grace, bless the love Between daddies and daughters Every time I see you now brought you in the love between daddies and daughters. distance there you will remain The faith you've had in me made me and my faith vader en dochter Parnell, daddies en daughters. Er zijn ook eh, twee dames, luisterend naar de naam Sally en Tensel. Senker, moet het wel, Senker, sorry, Senker. Sally en Tensel Senker, zij eh, zijn alle twee afkomstig uit, eh, uit Amerika, hebben de country music in hun hart gesloten, althans de bluegrass music. Ze luisteren naar de naam The Next Best Thing. request that I'm playing is Really Blue. City Next Best Thing. Een cd die ik eh, pas geleden ook eh, heb mogen downloaden bij een platenmaatschappij. En deze cd zou ik daarnaast kunnen zetten hoor. Een beetje à la Alison Krauss en haar Union Station. Ashley Blankenship, zij heeft ook vier heren achter zich staan. Blades of Blue, zo noemen de heren zichzelf. En natuurlijk ook de Bluegrass. I'm Only Passing Through. Door hun zelf geschreven. een cd uitgebracht in 2011 onder zijn eigen naam. Hij heeft het over zijn grote liefde. My old horse, she's a one of a kind. Gets me where I'm going, she's a friend of mine and I love her. And she don't need to sleep in the barn at night. And if I don't feed her floor she'll roll on Warren And she turns more heads than my girlfriend's ass When I go through town Way too fast back on and I ride on with pride. stalen paard, zijn Harley Davidson, zijn motor, dat is zijn alles hoor. En als ik het over een Iron Wars heb, dan heb ik het over mijn fiets. Michelle Nixon met haar cd, A Place I Belong. It's been a while, I last goodbye, you left me standing. change sitting there, his brush in hand, painting waves as they danced upon the sand. With every stroke, he brought to life the deep blue of the ocean against the morning sky. painted ocean scenes. He said, For twenty dollars, I'll paint you anything. Cause you paint me a Birmingham. Make it look just the way I planned. A little house on the edge of town. Porch going all the way around. Put her there in front yard swing cotton dress, make it early spring. For a while she'll be mine again. If you could paint me a Birmingham. said to me Son, just where in this picture would you like to be? And I said if there's any way you can Could you pay me back into her arms again? Could you pay me a Birmingham? Make it look just the way I planned be spring. For a while she'll be mine again. If you could paint me a Birmingham, paint me a Birmingham, make it look just the way I planned. A little house on the end. nummer kent u eh, beslist wel. Paint Me a Birmingham van Tracy Lawrence. Door hem, eh, door hem zelf geschreven en nu weer terug te vinden op een cd. Die ik pas geleden heb eh, mogen <laughs> downloaden ook weer. en de cd die heet The Singer. En eigenlijk zijn het allemaal ja, de nummers die je al kent van hem. Dus het is gewoon een best-of cd geworden. Hè? Find Out Who Your Friends Are is ook zo'n nummer dat staat op dezezelfde cd. run your car up the side of the road Stuck in a ditch way out in the middle of nowhere I'll get yourself in a bind, lose your shirt off your back Need a floor, need a couch, need a bus fare This is where the rubber meets the road This is where the cream is gonna rise This is what you really didn't know this is where the truth don't lie You find out who your friends are Somebody's gonna drop everything Run out and break up their car Hit the gas, get there fast Never stop to think what's in it for me Or it's way too far They just show on up With a big old heart You find out who your friends are Somebody wants to slap your back, wants to shake your hand when you're up on top of that mountain. Let one of those rocks give way, then you slide back down, look up and say, who's around then? Uh, this ain't where the road comes to an end. This ain't where the bandwagon stops just one of those times when a lot of folks jump off. You find out who your friends are. Somebody's gonna drop everything, run out and crank up their car. Hit the gas, get there fast, never stop and think what's in it for me. Or it's way too far. They just show on up with a big old heart. You find out decide who your friends are. Oh, when the water's high, oh, when the weather's not so fair, when the well runs dry, there's gonna be there. You find out who your friends are. Somebody's gonna drop everything, run out and crank up their car, hit the gas, get there fast, never stop to think what's in it for me or it's way too far. They just show on up with a big old heart. You find out who your friends are, yeah, yeah. You find out who your friends are. Run your car off the side of the road, get stuck in a ditch way out Get yourself in a bind, lose your shirt off your back. Need a floor, need a couch, need a bus fare. misschien wel autobiografisch van deze Tracy Lawrence. Find out who your friends are. Ja, als je rijk bent en je hebt succes, dan wil iedereen je kennen. En iedereen wil je op je schouders slaan. Zo van, hé hey maat, ik ken je nog. Hè? Ken je mij ook nog? En dan op een gegeven moment gaat het wat minder met je. En dan, zijn ze, dan komen ze niet meer met hun handen om je schouders. Of eh, als je dan eens een keertje ergens bent en ze moeten je naar huis brengen. Dan zeggen ze van, hier in de buurt komt toch de bus. Rooks and Duns doen het samen met Cheryl Crow en Vince Gill.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 Officieel is er niets bekendgemaakt, maar bronnen melden dat er zal worden overlegd voordat de Aziatische beurzen morgen opengaan. Afgelopen nacht zouden er al voorbereidende gesprekken zijn gevoerd. De beurzen zijn wereldwijd gekelderd door de schuldencrisis in Europa en de Verenigde Staten. Politici uit de grote landen willen de rust op de markten herstellen om te voorkomen dat er een nieuwe recessie komt. Ook is er vandaag een zeldzame spoedbijeenkomst van de Europese Centrale Bank. De ECB overweegt staatsobligaties van Italië en Spanje te kopen, maar de stuur is intern verdeeld over de kwestie. De angst bestaat dat Italië en Spanje binnenkort ook moeten aankloppen bij het Europese Noordfonds. Standards Poor's heeft het besluit verdedigd om Amerika de hoogste kredietstatus af te nemen. Vooral de trage politieke besluitvorming was aanleiding om de status te verlagen. S&P spreekt de kritiek van het Witte Huis tegen dat er een overhaast besluit is genomen op basis van onjuiste cijfers. Standard Poor's verwacht niet dat de politiek in de VS het in de toekomst wel makkelijk eens zal worden over de noodzakelijke bezuinigingen. S&P is de enige van de grote drie beoordelaars die Amerika's kredietstatus heeft verlaagd. Aan de oostkust van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd in verband met een tropische storm. Duizenden vissersboten zijn teruggeroepen naar de haven. De storm trekt langs de kust bij de miljoenenstad Shanghai. Hoewel de stad niet vol werd getroffen, hadden de inwoners wel te maken met harde wind en zware regenval. Op sommige plaatsen viel de stroom uit. Vluchten van en naar Shanghai zijn geannuleerd. De verwachting is dat de storm aan het eind van de dag boven land komt. De storm die al sterk in kracht is afgenomen heeft op de Filipijnen vier mensen het leven gekost en op het Japanse eiland Okinawa veel schade aangericht. Het weer eerst zon, later stapelwolken, gevolgd door een enkele bui, maximum temperatuur een graad of 22, staat het